Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. We kunnen komend jaar allemaal minder kopen voor ons geld. Door de hoge energieprijzen en de inflatie gaat het niet lekker met de economie, zegt het Centraal Planbureau. Ook door de oorlog in Oekraïne is er veel onzekerheid. Maar daarvoor werd het al minder. Energie en gas werden eind vorig jaar al veel duurder, zegt collega Nick Wouters. Dus deze cijfers zouden sowieso al een stuk somberder zijn geweest dan afgelopen Prinsjesdag... toen er nog een kleine stijging van de koopkracht werd beloofd. Dus er zou sowieso al een daling zijn uitgekomen, maar niet zo fors zoals die nu is. En dat terwijl het CPB nog best voorzichtig heeft gerekend. Ze gaan uit van een olieprijs van 90 dollar per vat. Inmiddels is die 130 dollar. Dus als je aan de hand daarvan die cijfers weer zou maken... zouden we nog somberder beeld uitkomen. Inwoners van Kiev hebben vanochtend hun adem ingehouden. Zij werden gewekt door het luchtalarm dat afging. Maar gelukkig volgden er geen nieuwe bombardementen. Onze verslaggever ziet dat ze in de Oekraïnse hoofdstad ook nog genoeg te eten hebben. Daar waar vorige week eh, nog een tekort was aan vooral brood... is dat tekort de voorbije dagen volledig opgelost. Gisteren waren de winkels hier in de buurt, ik heb er drie, vier gedaan... Eh, die waren absoluut vol met alle producten. Dus er was geen, eh, geen sprake van een tekort. En net kwam de Oekraïnse regering met hoopvol nieuws. Dat er niet enkel evacuatiepogingen zouden worden ondernomen... van Sumi en Mariupol, maar ook, en dat is nieuw vanuit Energodar. En Energodar, daar bevindt zich de grootste kerncentrale van Europa. Eerder vanochtend maakte Rusland bekend dat die kerncentrale nu helemaal onder Russische controle is. In Amsterdam is een Russisch-orthodoxe kerk beklad. Met witte verf zijn grote letters Z op een toegangshek gekalkt. Dat teken wordt gebruikt door voorstanders van de invasie van Oekraïne. Het is onder meer te zien op veel Russische tanks daar. De Amsterdamse kerk heeft al gezegd de oorlog niet te steunen. En de grootste skateboardlegende ooit is bang dat hij nooit meer op een bord zal staan. Tony Hawk heeft bij een val zijn dijbeen gebroken. Hij zegt op Insta dat het wel eens einde oefening kan zijn. Het is een heftige blessure en zijn leeftijd helpt ook niet echt. De oudskater is 53. Het weer volop zon en de temperatuur loopt behoorlijk op vandaag naar 12 tot 14 graden.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 Zodat iedereen kansen heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de entree, en in Noord, het Curedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp.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 En dan gebeurt er iets. Dan moet je ingrijpen. Want eh, de mensen die op die webcam hebben zitten kijken... die horen al van... Eh, er zitten mensen in die studio, dat klopt. Het is een soort moment van opleidingsinstituut... Eh, die vandaag weer even plaatsvindt. Maar als de systemen niet werken, ja, dan ben je kansloos. We stonden gewoon even te wachten op Diane Ross... of ze nog goesting had om wat te zeggen. Love Hangover! don't want it. The cure for this. I don't want it. I do want. ZFM. free. Tell me what you see. No one else that looks like me. Sick and tired that the times ain't changing here. Cause this is where the pressure meets and it chases me down these Oxford streets. Try not to look back, but then you go and shout at me. That I'm worthless, a lucky, a lot of my kind. Wait till they find you, a matter of time. You loving as the next man can be. So I keep on proving decisions were made accordingly. Cause you always made me jealous, and you always made me think that I am not deserving of the places I'm meant to be. Oh, how much you make me feel good. say oh. Old habits are the ones to stay But I like us girls who go out and refute that claim There's iron wall, well let me in It gives me hope, but nowhere to begin Entertaining that you don't care at all Could you maybe leave it to make me feel fine?